Hij heeft de Kamer opgeroepen het bestaande wetsvoorstel daarvoor dit najaar te behandelen. Volgens dat voorstel gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar. Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Gisteren werd duidelijk dat grote pensioenfondsen als het ABP en Zorg en Welzijn in 2012 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. In Mexico zijn zeven leden van een drugsbende opgepakt. Die worden verdacht van de moord op 72 migranten vorige maand. De migranten wilden vermoedelijk de grens met de Verenigde Staten oversteken... maar werden onderweg in het noorden van Mexico door een drugsbende ontvoerd. Mogelijk zijn ze vermoord omdat ze geen drugs naar de VS wilden smokkelen. Het was het grootste bloedbad van de afgelopen jaren van de drugsoorlog in Mexico. In Amerikaanse staat Colorado zoekt de brandweer naar acht mensen die niet zijn gevlucht voor een grote natuurbrand. Volgens de autoriteiten hebben ze ondanks waarschuwingen hun huis niet verlaten. Tot nu toe zijn ruim 130 huizen door de brand verwoest. Duizenden Amerikanen zijn geëvacueerd. Het vuur in Colorado verspreidt zich snel door de harde wind. De noodtoestand is van kracht en brandweerlieden uit andere staten helpen met het bestrijden van de brand. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van de US Open bereikt. De Serviër won in drie sets van de Fransman Monfils. Het is het vierde jaar op rij dat Djokovic in New York de halve finales haalt. Hij moet het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Robin Söderling.